Ze kwamen bij een meer in Carinthië onder omvallende bomen terecht. Op een andere plek overleden drie wandelaars toen er een boom viel op de hut waarin ze schuilden. Door het noodweer raakten ook minstens 15 mensen gewond, van wie twee ernstig. Bewoners van Albergen geloven niet dat het asielhotel definitief is verkocht en zetten hun koopplan door. Het COA zou het koopcontract al definitief hebben getekend waardoor de deal doorgaat. Maar bewoners zetten desondanks hun plan gewoon door, zeggen ze tegen Hart van Nederland. We zijn juridische eh, mogelijkheden aan het verkennen. Als er een opening is, dan eh, willen we die heel graag aangrijpen en benutten. Jullie willen het kopen? Jazeker. Het kabinet maakte eerder deze week bekend dat het hotel in het Twentse dorp wordt omgebouwd tot een opvang plek waar 2 tot 300 asielzoekers terecht kunnen. Dit besluit zorgt voor veel onrust en boosheid bij bewoners. Vanavond wordt er voor de derde keer op rij gedemonstreerd... tegen de komst van het asielhotel. In Arnhem is een vrouw doodgestoken. De steekpartij vond vanmiddag iets voor zes uur plaats in de buurt van het centrum. Een man is opgepakt als verdachte. De politie zegt dat het waarschijnlijk om een incident in de relationele sfeer gaat. De man is afgevoerd met een plastic zak om zijn handen. Waarschijnlijk zodat eventuele sporen als bewijs kunnen worden gebruikt. En honderden schaalmodellen van raceauto's, helmen, peperdure petten en een racesimulator. Danny uit Rijsbergen is al 30 jaar diehard fan van de Formule 1 en verzamelt alles wat daarmee te maken heeft. Zijn huis staat er inmiddels vol mee. Aan Hart van Nederland gaf hij een rondleiding. Nou, we zijn nu op de overloop waar ik eh, iedere dag uh, eh, langs loop. Dus hier heb ik de mooie spullen staan van mezelf. Een eh, pet van Michael Schumacher van Goodyear. Met mijn duurste pet ooit. Mag ik vragen die was? <laughs> Eh, die was 300 eh, euro. hij heeft inmiddels zelfs een eigen winkel waar mensen Formule 1 dingen kunnen kopen. Volgens Danny gaan vooral de spullen uit de Max Verstappen kast als warme broodjes over de toonbank. Het weer komende nacht koelt het af naar zo'n 12 graden.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 En eh, ze dacht, ik kan wel lekker zingen, dus dat, eh, dat ging ze doen. En 15 miljoen platen later is het de legende geworden Anne Murray. En dit was een van haar grotere hits, Walk Right Back. Leuk dat je luistert. Dit is de National Radio Show. Mijn naam is Joop Sterk. Ik ga je de komende twee uur meenemen met heel veel country, Americana, bluegrass en een beetje volk. En zoals altijd is de tweede plaat een bluegrass plaat. Dit is de vader van de bluegrass, Bill Monroe en Rocky Top. Leuk dat je luistert. current and classic country music. Yeehaw! Nashville Radio Show. Radio Show. Een lekker stukje stevige country. Ik hoop dat het stof even lekker uit je speakers is geblazen. Miranda Lambert, die hebben we klaarstaan. En eh, ja, die vraagt zich wat af, wat ik me eigenlijk ook wel, eh, ja, wel vaak afgevraagd heb. Wat zou er gebeurd zijn als ik een cowboy was? If I was a cowboy. Riding off in the sunset, blue eyes under my state A little lady on the front porch, wishing my heart would start sailing. Iron hips with the holsters I'd be looking mighty fine queen your high flying hits like this one from the Eagles. van de Eagles, ondanks dat ze uit de jaren 70 zijn, nog steeds zo vreselijk lekker klinken. One of these nights. Het wordt de hoogste tijd voor wat Americana. En daarvoor uh, blijven we even in Nederland. En eh, daar vinden we Douwe Bob.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 We hebben natuurlijk niet alleen Danny Vera, maar ook Douwe Bob doet dat heel erg lekker. En dit was The Mexican Sun. Hoogste tijd voor wat eh, muziek uit de jaren 90. Shania Twain en Don't Be Stupid. Je luistert naar de National Radio Show. I'm really feeling frustrated Why don't you take a pill and put a little trust in me And you'll see Don't freak out until you know the facts Relax country music. my 1955 Wanda Jackson en Silver Threads en A Golden Needle. Leuk dat je nog steeds luistert. National Radio Show. Mijn naam is Joop Sterkje. Ik neem je nog uh, nou, dikke anderhalf uur mee met wat gezellige muziek. Zoals deze van Liam Rimes. Something's Gotta Give. a cat named Jake, 31 candles on a birthday cake. next year. I thought by now I should have a man, two car seats and a minivan, but it's still laying here. got Gotta Give. Joop! Ja? Joop! Ja? Hey! Ja. Je hebt een... WhatsApp. Eh, hey, een appie! Oh, is goed dat je het zegt. Inderdaad, Monique uit Nunspeet die vroeg of dat het weer de hoogste tijd kon worden voor wat extra bluegrass. Nou, wat dacht je van deze? Missy Armstrong, Ain't Going Down to the River. Raise Songland kent. Maar eh, dat is een eh, programma waar eh, onbekende tekstschrijvers... dus mensen die liedjes schrijven... de kans krijgen om voor grote artiesten een nummer te schrijven. En dit is een van die nummers die uit dat programma gekomen is. Lady Antebellum. wel. tegenwoordig moeten we Lady A e zeggen... Hè, want Antebellum mag niet meer. En Champagne Nice. Nashville Radio Show. Listen here to some Dolly Classics. Dit is My Blue Tears. Fly away from my shine. check it out with great American country music. If your heart ain't busy tonight, maybe it would like to get with mine. If your heart something pressing to do. If your arms aren't held up, well, they're invited to. If your heart ain't busy tonight, maybe it would like to get with mine. And let them lead the rest of you to my door so all of you can fall in love with all of me if your heart ain't busy tonight well maybe it would like to get with mine if your heart ain't busy tonight I could keep it occupied for a long long time yes I could if your lips ain't got something pressing to do, if your heart Tucker. If your heart ain't busy tonight. Hoogste tijd voor wat Amerikanen. Dit zijn de Hardthorns a Lot of Love. fijne plaats. The Hardtones en A Lot of Love. Ik heb er nog twee voor je dit uur. Straks Little Big Town met Pontoon. Maar nu eerst ja, twee van mijn favorieten. Toby Keat is een van mijn, eh, van mijn favorieten van de huidige generatie uh, eh, countryzangers. En Willie Nelson is een van mijn klassieke ja, helden, zeg maar. Als dat bij elkaar komt, helemaal fantastisch. Dit is Beer voor mijn horses, Toby Keat en Willie Nelson. back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang 'em high in the street. For all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line we will sing a victory tune And we'll all meet back at the local saloon We'll raise up our glasses against evil forces Singing whiskey for my men, beer for my horses Says the one thing you should always find You gotta saddle up your boys You gotta draw a hard line When the gun smoke settles We'll sing a victory tune And we'll all meet back at the local saloon And we'll raise up our glasses Against evil forces Saying Whiskey for my men Beer for my bells will sing a victory tune And we'll all meet back at the local saloon And we'll raise up our glasses against the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. Back this hitch up into the wall.